Verslaggever Xanne van der Wulp. De dingen die ze hier nu bespreken, die zullen niet heel erg groot zijn. Het kunnen best wel eh, dingen zijn die belangrijk zijn voor fracties, die toch nog aangepast moeten worden. Maar de verwachting is dat ze er eh, binnen een paar uur toch wel uit eh, zullen zijn. Er zijn al wat dingen uitgelekt. Er gaat meer geld naar het bouwen van huizen. Het leenstelsel wordt afgeschaft en er wordt gewerkt aan het invoeren van rekeningrijden. RTL Nieuws heeft de titel van het regeerakkoord al gehoord... omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Het heeft voorlopig geen zin om de GGD-afsprakenlijn te bellen... als je een boosterprik mag laten zetten. Het callcenter heeft het zo druk dat er geen telefoontjes meer worden aangenomen. Online een afspraak maken kan nog wel, alleen als je dat echt niet kunt... kan je bellen, zegt een woordvoerder. In Californië is de afgelopen dagen zoveel regen gevallen dat er op sommige plekken modderstromen zijn ontstaan. Ten noorden van San Francisco viel in drie dagen bijna 30 centimeter water. In datzelfde gebied in Amerika waren de afgelopen zomer nog hevige bosbranden, zegt deze bewoonster. We love living here, but it's fires and floods and fires and floods. In Los Angeles viel gisteren op één dag 5 centimeter regen. Daarmee is het neerslagrecord uit 1888 verbroken. Voor de voetballers van BVV Barendrecht is het een bijzondere dag. Vanavond spelen ze in de beker tegen landskampioen Ajax. De aanvoerder van Barendrecht hoopt op een stunt, maar rekent er niet op. Laat ik zeggen, als we een goede dag, dan hoop ik... Eh, zeggen tussen de 6 en 8-0 zou wel mooi zijn, denk ik, heel eerlijk. Ik ben heel realistisch. Voor? Tegen? voor Ajax natuurlijk. Ja, ik, uh, ik, bedoel, ik, heb wel dromen, maar eh, nee, dat, dat gaat hem niet worden. Toch lukt het zo'n amateurclub soms om de profs eruit te knikkeren. Gisteravond nog, toen ging Excelsior Maasluis door naar winst op FC Het weer grijs, regenachtig en zacht voor de tijd van het jaar 9 of 10 graden. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A10 staat in de file op de Ring Zuid bij Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer... heb je 25 minuten tijdverlies na een kettingbotsing.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 En tot slot Raccoon met Geef je hart niet zomaar weg. De glazen zijn leeg en het licht gedoofd. Iedereen naar huis, jij zit in mijn hoofd. Oh, oh, oh, oh, ik mis je nu al. Ik ruim alles op, alleen dat van jou. Dat laat ik even staan, want het smaakt naar jou. Oh, oh, oh, oh, ik mis je zo. Ik weet niet wat het is, maar je beeld is niet te wissen. Dus neem ik maar een blad, want ik kan de slaap niet vatten. Letters worden woorden, woorden worden zinnen en het stopt niet. Schrijf vanavond stranden zijn vanavond een boek voor jou. En wel honderdduizend brieven over eeuwenlange liefde. Voel me wat verdooft mij nog lang niet Als ik je wil zien, doe ik mijn ogen toe. Oh, oh, oh, oh, ik mis je nu al Jij vergat je sjaal en die hou ik bij. Want als ik aan rijk, ben je dichterbij. Oh, oh, oh, oh, ik mis je zo. Ik weet niet wat het is, maar je beeld is niet te wissen. Dus neem ik maar een blad, want ik kan de slaap niet vatten. Letters worden woorden, woorden worden zinnen en het stopt niet. Schrijf vanavond Alarm aanbevolen. Triple Play. Wat als ik vergeet hoeveel jij van mij betekent als ik niet meer weet wat ik zeggen moet? Als mijn nieuwe dag al ligt in het verleden en wat ik voel niet meer klopt met wat ik doe dan wil ik niet dat ik je nooit heb laten weten hoeveel ik om je geef. Ik wil niet dat jij dat ooit vergeet. Maar wat als ik ouder word en niet echt goed meer weet hoe ik zeggen moet dat ik van je hou. Weet dat ik van je hou. vergeten zou. Wat als ik nog leef in de reflectie in je ogen, maar ik mezelf niet meer herken? Loop je dan met me door in de dromen die we dromen, waarin ik, ik en jij nog jij bent? Ik wil dat je weet hoeveel vergeef. Ik wil niet dat jij dat ooit vergeet. Maar wat als ik ouder word en niet echt goed meer weet hoe ik zeggen moet dat ik. nooit vergeet. Maar wat als ik ouder word en niet echt goed meer weet hoe ik zeggen moet dat ik van je hou. Weet dat ik van je hou. Mm Voor als ik dat ooit vergeten zou. Mm-hmm. is niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er een om op te bouwen? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken lijkt al jarenlang zo sip. Haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan. Voor haar de liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg. Is dat er een geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. En kijk het leven aan en zeg, zeg eens waar jij wilt gaan bouwen. En als er ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart niet zomaar weg. en Wees niet te slecht van vertrouwen Dat waar jij op bent gaan bouwen. Dus geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te slecht van vertrouwen. De waarheid is niet wat je leest, maar dat waar jij van bent gaan houden. Triple Play. Sterren van toen. Britse muzikant en componist John Miles is overleden. De zanger stierf zondag na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd in zijn woonplaats Newcastle. Met Music scoorde hij in 1976 een nummer 1 hit. De Pointer Sisters zingen I'm So Excited, waarna Queen en David Bowie dit blokje afsluiten met Under Pressure.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 Christian Triple play in the spotlight. Sting is een popgenie. Deze zoon van een kapster en een melkman schonk de wereld de police, inclusief een reeks tijdloze hits. Toen in midden jaren 80 solo ging, bleef het popgoud en platina uit zijn vingers stromen. The Bridge is zijn laatste album met de titelsong The Dock of the Bay en The Book of Numbers. They say there's a bridge out there, out there in the mist. Some will deny it's there. Others will tell you it don't even exist. It's not made of iron or steel or stone. Yet it spans the rising waters. We are but bags of blood and bone. Yet we carry the weight of our sons and our daughters. And now the fields are all but drowned climb up to the ridge. Some will seek the higher ground, some of us the bridge. The fall is behind us now, beneath that swollen river we will find somehow. Only then will we be delivered. Though some will claim to be inclined, it's a figment or a ghost. But the bridge is deep inside the mind, invisible to most. now the cities are but drowned, and here upon the some will seek the higher ground Some of us the bridge Open the gates that we may follow Open the bridge to all of us Open the floodgates to the river Open the bridge that To live for. Looks like nothing gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide. best in my bones And this loneliness won't leave me alone Two thousand miles I roamed Just to make this dock my home I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll time find myself in hell. Is this my lonely mission? To wake the world up to its fate. To dismantle my own invention. For the hours get late. This holy book of numbers As we walk keep gets up from the table to fill up another glass. He turns around to find an empty chair. All that's left is the name in his head. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Nog altijd begrijp ik niet dat Kajak zo staat in de top 2000. Voor mij verdienen zij een plaats in de top 10 met eh, Russell's Queen. Tietjen en Sylvia maken dit bokje nederpop compleet met Dingendong en Marion Come Back Home. was an accident on the road The road my baby is driving on Many wounded, many dead were found Many cars, all in fire, burned to the ground she En en de Sunshine Band en Leo Sayer nemen ons mee naar de dansvloer. Veel muziek en weinig woorden. Triple Play. Kees de Haan. allemaal fijne dagen en een voorzitter.